Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Agenten konden gisteravond niet meteen ingrijpen... toen rellende boeren door een politieblokkade braken... bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De situatie was volgens de politie zo onveilig... dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. De boerenactivisten vernielden een politieauto... en leegden een giertank in de buurt van het huis van de minister. Volgens ingewijden was de minister op dat moment niet thuis... maar haar gezin wel. Een opsporingsteam van de politie gaat naar aanleiding van de beelden op zoek naar de daders. Vanuit meerdere kanten is er kritiek op het gedrag van de rellende boeren bij het huis van minister Van der Wal. Politiechef Willem Wolders noemt het volstrekt onacceptabel. voorman Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO keurt de actie voor 100% af. Verder willen D66 en de Partij voor de Dieren snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. Het aantal doden door de opsluiting in een snikhete vrachtwagen in Texas is opgelopen naar 51. Gisteren werden in de verlaten vrachtwagen al 46 doden gevonden. Van de 16 gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht is een deel alsnog overleden. De slachtoffers zijn migranten die waarschijnlijk kort daarvoor vanuit Mexico over de grens waren gesmokkeld. Onder de doden zijn zeker 27 Mexicanen, 4 Hondurezen en 3 mensen uit Guatemala. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van een tropische storm... die zou kunnen uitgroeien tot een orkaan. Curaçao voert een avondklok in. Vanaf 4 uur s middags lokale tijd mag niemand meer op straat zijn zonder goede reden. Het noodweer zal komende nacht aan land komen. Als de windsnelheden boven de 73 km per uur komen... is het officieel een tropische storm. Die zal dan de naam Bonnie krijgen. Het weer, een rustige nacht. Het is een graad of 13.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 dus al die jaren gemist Tot grote hoogte, de hemel te open Ook al ben ik overtuigd is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik bid elke dag een keer of drie op mijn cultuur om hulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt bent zou gaan Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik zang. klein beetje liefde Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt daar je aansteken bij Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en een hele beetje knieën Waardoor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevochtigen.